Inmiddels zijn 34 kinderen herkend op het beeldmateriaal dat is gevonden bij M. Zijn computer is inmiddels helemaal toegankelijk voor justitie. Bij de kerncentrale in Fukushima komt nog altijd veel straling vrij. Helikopters en brandweerwagens hebben geprobeerd om water in de oververhitte koelbaden te spuiten, maar of dat is gelukt is nog onduidelijk. Er wordt ook gewerkt aan een elektriciteitsleiding, zodat het koelsysteem weer op gang komt. Het internationale atoomagentschap meldt dat de situatie bij de kerncentrale vandaag nauwelijks is verslechterd. De VN-veiligheidsraad stemt mogelijk al vanavond over een resolutie over de bescherming van de bevolking in Libië. Er ligt een ontwerpvoorstel waarin wordt aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren. Ook moet er een vliegverbod boven Libië komen. De Verenigde Staten lijken nu ook voor harde maatregelen te zijn, maar het is niet duidelijk of er ook steun komt van Rusland en China. In Engeland is een man gearresteerd die betrokken zou zijn bij de moord in 1995 op Nicole van den Hurk. Het 15-jarige meisje uit Eindhoven verdween toen ze op weg was naar haar werk. Haar lichaam werd een maand later gevonden in Lierop. Volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries is de verdachte een stiefbroer van Nicole. Het hoofdbestuur van de VVD draagt oud-minister Ben Korthals voor als partijvoorzitter. Hij zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was minister van Justitie en van Defensie. Er is een vacature voor een voorzitter door de overstap van Ivo Opstelten naar het kabinet. De nieuwe voorzitter wordt eind mei gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 5.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 And I will be forever blue. About me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide Go and find another lover One who'll never leave your side Sometimes I close my eyes.